Met 40 andere Nederlanders die in de noordoostelijke stad Sendai en omgeving wonen is nog geen contact geweest. Volgens de ambassade zijn er geen aanwijzingen dat er Nederlandse slachtoffers zijn. Het is lastig communiceren in Japan omdat de telefoonlijnen niet bruikbaar zijn voor burgers. Alleen hulpdiensten kunnen er gebruik van maken. Volgens de Japanse autoriteiten zijn er zeker 95 doden gevallen door de verwoestende aardbeving. Maar de verwachting is dat het dodental snel zal oplopen. Portugal gaat verder bezuinigen op de gezondheidszorg, sociale voorzieningen en infrastructuur. Dat is volgens de regering nodig om het vertrouwen van financiële instellingen te herwinnen. Portugal moet nu een erg hoge rente betalen op zijn staatsleningen. Als het niet lukt om die naar beneden te krijgen, moet het land noodsteun aanvragen bij de EU en het IMF. De nieuwe bezuinigingen komen neer op bijna 1% van het bruto binnenlands product. Het begrotingstekort moet de komende jaren verder omlaag, van 4,6% dit jaar naar 2% in 2013. In de Saoedische hoofdstad Riyadh is het na een oproep van de oppositie om de straat op te gaan rustig gebleven. De politie was met veel machtsvertoon aanwezig. Er hing een helikopter in de lucht en op straat werden mensen aangehouden en gefouilleerd. Rond de tijd dat de demonstratie moest beginnen bleef het stil op straat. Gisteren vielen bij een demonstratie in het oosten van Saoedi-Arabië zeker drie doden. Irene Wust heeft in Insel haar tweede wereldtitel veroverd. Na de zege op de 3 kilometer gisteren won Wust vanmiddag ook de 1500 meter. Voor Nederland werd het een historische middag. Diane Valkenburg en Jorien Voorhuis veroverden zilver en brons. Johnny Davis werd wereldkampioen op de 1000 meter bij de mannen. Het zilver ging verrassend naar Kjeld en Stefan Groothuis werd derde. En dan nog het weer. Vooral in het westen zon, in het binnenland ook kans op wat bewolking.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 En of dat nog steeds dezelfde is als vorige week, dat horen we even voor de klok van 5 uur. Even voordat jouw vrije weekend gaat beginnen. Laatste uurtje van jouw werkweek help ik je nog even doorheen. Doe dat dus met de 40 beste platen van Europa. 21e jaargang dat we dit doen bij CFM. Aflevering 10 van 11 maart 2011. Deze week in de lijst zitten 16 stijgers, 2 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Drie platen die eruit gaan na eentje na 16 weken, na 2 na 16. Eén daarvan is Econ en Angel, die andere na 16 weken is Bruno Mars en Grenade. Maar Bruno Mars zal er niet heel erg grauwig om zijn, want die komt gewoon met The Lazy Song alweer nieuw binnen deze week. Bob de Klaus, Jean-Paul, Tic Tac na 14 weken ook verdwenen uit de lijst. Jesse J, B.O.B. worden we, Price Tag. Acht plaatsen winst, horende bij de snelste stijgers. Alicia Dixon en Jay Sean, Every Little Part of Me is die andere. Rihanna, Who's That Chick, is de snelste daler met 8 plaatsen. En Robbie Williams met Shame alweer 20 weken lang in de lijst van Europa. Kijken wij nog even snel naar 11 maart in de geschiedenisboeken. 1753, echt Bert Douwers, die over in jouw een kleinierswinkel.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 Vijf weken lang staan ze nu in de lijst van Europa. Ze horen deze week beide snel stijgers. Ze gaan namelijk omhoog van 24 naar 16. Met die acht plaatsen winst zijn zij een van de twee snelste stijgers. Die andere horen we even voor het nieuws en ging van 29 naar 21. Jesse J en B.O.B. en hun uh, price tag. Wij gaan verder omhoog naar de nummer 1 van Europa. Wie dat is, ja, dat hoor je dus echt pas even voor vijven. Eén plaat die wel op weg is naar boven. Deze week weer drie plaatsen winst. Pak die is van Chris Brown. De man die ook zo'n beetje alles eh, aan wil raken wat hij aanraakt. En uh, de ene verandert in goud, de andere in eh, blauwe vlekken. Yeah, yeah, yeah. Zes weken in de lijst van 18 omhoog naar nummer 15. ZFM. so yeah. strong, ayy. Eh? I'm back, I'm feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put yeah. your hands put high. your hands high.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 En daarvoor Chris Brown, yeah, yeah, yeah. Van 18 gaat hij omhoog eh, naar 15. Doet dat in zijn zesde week alweer. Langzaamaan gaan we op weg naar eh, de top 10. Ik heb er nog eh, twee klaarstaan, 12 en 11, voordat wij de top 10 gaan aanraken.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 En voor degenen die aardrijkskundig wat minder onderleg zijn, dat is een eh, plaatje in Utah. Maar ja, dat eh, wist ik ook niet zonder het op te zoeken hoor. Dus eh, wat dat aangaat, Neon Trees Animal. De nummer 11 alweer van deze week, tijdens om even achterom te kijken. Nummer 20 is er voor Maroon 5, Never Gonna Leave This Bed. Er zijn ook mensen die dat morgenochtend ook wel zullen denken. Eindelijk een keer uitslapen, geen gezeur, geen gewerk. En dan even lekker blijven liggen. Zeven weken in de lijst van 22 omhoog naar eh, nummer 20. Van 25 omhoog naar 19 hoorde je Rihanna en uh, eh, S&M. Dat alles in haar vierde week. Shakira Loka staat 12 weken in de lijst, zak van 15 naar 18. Rihanna What's My Name zakt ook en wel van 11 naar 17, 12 weken in de lijst. Alicia Dixon, Jason, Every Little Part of Me doet het goed. Gaat acht plaatsen omhoog en hoort daarbij bij de snelste stijgers. <coughs> Excuus, vijf weken staan zij in de lijst. Chris Brown, Yeah Yeah Yeah, staat zes weken in de lijst van 18 omhoog naar 15. Van 10 omhoog naar 14, naar, naar beneden naar 14 natuurlijk. Vier plaatsen verlies in de tiende week B.O.B. en Don't Let Me Fall, wat dus nu wel een beetje aan het gebeuren is. <coughs> Diddy Dirty Money, Coming Home. 7 weken in de lijst, één plaats omhoog van 14 naar 13. Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough staat 5 weken in de lijst. Gaat van 16 omhoog naar 12. En vorige week op 12, deze week op 11. Dat is Neon Trees en Animal. 7 weken in de lijst en dus één plekje winst voor hun deze week. Dan gaan we de top 10 in. En dat zou heel leuk zijn om dat dan natuurlijk met de nummer 10 te doen. Daarom is dit de nummer 9 van eh, Take That en The Flood. Acht weken in de lijst. Ze zakken wel twee plaatsen trouwens. Van 7 zak het naar 9. Op 10 deze week vinden we Pink en eh, Fucking Perfect. 9 weken in de lijst. Van 6 zak het naar 10. are the defenders of the faith we are. When the thunder turns around, they'll run so hard we'll tear the ground away. In de achtste week zakken ze naar de negende plek toe. Take that en the flood. Vorige week trouwens op 7 en nu naar 9. Dus het eh, verlies valt mee hoor, het is niet heel veel. Ondertussen trouwens alweer vier minuten over half vijf. Even voor vijf hoor je de nummer 1. En nu hoor je... Westkust weerbericht. Op deze prachtige lentedag. Vanavond en de komende nacht hebben we een eh, afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog, waait een eh, meest matige zuid- tot zuidwestelijke wind. En de temperatuur die zal dalen naar een graad of drie. Morgen ook weer wolkenvelden, maar soms ook wat ruimte voor de zon. De wind waait dan uit zuid tot zuidoost, overwegend matig van kracht... De temperatuur die zal stijgen naar een zeer aangename en zachte 13 graden. Zaterdagavond, zondagnacht overwegend bewolkt. En eh, heel lokaal kan er zelfs wat water naar beneden komen. Zuidelijke wind die waait matig en de temperatuur die daalt naar een graad of 8. Zondag overeerst weer de wolking, maar het lijkt erop dat het eh, tot de avond droog blijft. De wind waait dan uit zuid tot zuidwest, overwegend matig van kracht. En de temperatuur die zal uitkomen op, op een graad of 12. Zondagavond, maandagnacht is het dan bewolkt en valt dan die regen. Wind waait uit zuid tot zuidoost en niet meer dan zwak. Temperatuur die daalt naar een graad of 5. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. want op de A1 is er van alles aan de hand. Nou ja, het valt mij hoor. Niet zo erg als vanmorgen. Amsterdam richting Amersfoort tussen Watergasmeer en Muiden. Daar 5 kilometer. Dat alles komt door een ongeluk. Want eh, diezelfde kant op tussen Diemen en Muiden, daar zijn twee rijstroken dicht door dat ongeluk. A9 Amstelveen richting Diemen tussen Bijlmeer en in Diemen 3. A10 de Ring Amsterdam, de Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer tussen De Draai en Amstel Business Park 2. Dezelfde ring van Amsterdam, Koenplein richting Watergraafsmeer tussen eh, Sloten en de Rij, daar 2 kilometer. Heb ik er nog twee voor je. Op de ring van Amsterdam de A10, Volendam richting de Nieuwmeer tussen afrit Volendam en het Koenplein 2. Een 7 kilometer en die staat tussen de Nieuwmeer... Uh, eh, richting Koenplein. En daartussen Sloten en Knoop het Koenplein. Daar dus die 7 kilometer aan één gesloten blik. Het ritme van Short Dam. Deze week in de lijst van Europa twee zittenblijvers.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 Want die had je van mij gewoon nog te goed. En eh, ja, ik zit toch een beetje krap in tijd, dus doen we het even op deze manier. Los van de grond, Jeroen van der Boom en eh, Leonie Meijer komen binnen op 34. 33, Katy Perry, Kanye West en Itchy. Alex Jordan en Happiness komt nieuw binnen op 30. Sana Zap van Ina op 26. En Set Fire to the Rain Adele is de hoogste binnenkomer op nummer 13 nummer 10 is The Fire. Tyre Bruce en Traffy McCoy gaan van 12 naar 10. Van 11 naar 9 doen eh, Animal en Neon Tree is dat. Dit is trouwens ondertussen de nummer 6 van Lady Gaga. Maar wij gaan even verder heen naar na, na Milk Sugar Fire Condios op 8. 7 is er voor Pink en Fucking Perfect. Who's That Chick, David Guetta en Rihanna op 6. Usher en Moore op 5 in de top 4 blijft hetzelfde. Martin Solvlek, Hello, Bruno Mars, Grenade, Adele, Rolling in the Deep. En Lady Gaga, Born This Way is de nummer 1 van de Nederlandse top 40.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 De grootste hits van Europa. Met Short van Dam. 5 van deze week is van Robbie Williams, Hard and I. Zes weken in de lijst en van 9 eh, omhoog naar die nummer 5 positie. Omwille van de tijd gaan we toch snel door met Duffy en Well, Well, Well. Ondertussen 12 weken in de lijst van Europa. Zij is trouwens eh, de tweede en laatste zittenblijver. Wat betekent dat we straks een eh, nieuwe nummer 1 hebben. laatste en hoogste zittenblijver van deze week is voor Duffy. Well, well, well. Altijd zo leuk als ze zelf de single eh, afkondigt. Nou, de nummer 1 van vorige week. Die moest plekken gaan inleveren. En leeft er ook meteen 2 eh, in en zakt naar nummer 3. In de negende week Enrique Iglesias, Ludacris, Tonight I'm Fucking You, zakkend van 1 naar 3. I know you want me. I made it obvious that I want you to. So put it ever made me feel the way that you do. You know my motivation. aangezien Europa een beetje klaar is met Enrique Iglesias en Ludacris. Althans, volgens de hitlijsten zak het namelijk van 1 naar 3 in de negende week. Tonight I'm fucking you. Wij gaan namelijk eh, even verder omhoog, want eh, het nieuws zit er al aan te komen. Bijna 5 uur op deze vrijdag. Je weekend gaat bijna beginnen. En dat doen we nog met twee heerlijke platen. Eentje is van Martin Solveig en Dragonet heet Hello. Er staat al 8 weken in de lijst van Europa. Martin Solvlek een aardige stap gemaakt. In zijn achtste week gaat hij omhoog en wel van 5 naar nummer 2. Daarvoor zijn Ricky Iglesias, Lida Chris en Tonight zakkend van 1 naar 3. Duffy wel wel wel blijft staan op 4. Robbie Williams Hardenaar gaat van 9 omhoog naar 5. Lady Gaga Born is Way van 13 naar 6. Dan 2 naar 7 doet dat uh, van... <laughs> Ja, dat is niet de goede kant op. Maar ja, Britney Spears, Hold It Against Me. Adela Rolling in the Deep blijft staan op 8. Take That zak van 7 naar 9. En van 6 zakken naar 10 is Pink fucking perfect. Dat was de top 10 van deze week. 1 te gaan, de nummer 1. In handen van Milk and Sugar, Fire Con oude platen in een nieuw jasje. Het blijkt nog steeds een uh, formule. Milk and Sugar en Vaya eh, con en hey na na na. Ze hebben er wel negen weken over gedaan om er te komen. Maar eindelijk staan ze bovenaan. Van drie gingen zij namelijk omhoog naar de hoogste plek. Martin Solvlak, Dragonet, Hello en Rick Iglesias, Ludacris, Tonight I'm Fuck You maakt top 3 compleet.